Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds de aanval van Hamas op Israël gisterochtend begon... heeft het Israëlische leger 800 doelen bestookt in Gaza. Dat zegt het Israëlische ministerie van Defensie. zouden tientallen terroristen van Hamas zijn opgepakt. Vandaag hebben tientallen straaljagers in drie rondes... zo'n 120 doelen bestookt in Beit Hanoun in de Gazastrook. Volgens het Palestijnse Gezondheidsministerie zijn bij de Israëlische tegenaanvallen zeker 370 doden gevallen. Het geweld van Hamas zou aan zeker 600 Israëliërs het leven hebben gekost. Gemeenten gaan verschillend om met steunbetuigingen aan Israël. In Amsterdam wappert morgen, net als op het Binnenhof, de Israëlische vlag aan het stadhuis. Maar de gemeenten Rotterdam en Den Haag doen dat niet. Rotterdam zegt dat het gaat om een internationaal conflict en dat het daarom aan de regering is om een statement te maken. In Duitsland heeft de SPD van bondskanselier Scholz een nederlaag geleden... bij deelstaatverkiezingen in Hessen en Beieren. Volgens de eerste prognoses na het sluiten van de stembureaus... wint de christendemocratische CDU in Hessen... en wint zusterpartij CSU in Beieren. De SPD zit landelijk in een coalitie met de Groenen en de liberale FDP. Ook die partijen boekten een slecht resultaat. PSV blijft in de eredivisie aan kop gaan zonder puntverlies. De Eindhovenaren wonnen in Rotterdam met 4-0 van Sparta. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Vanmiddag leed Ajax zijn derde nederlaag in zes competitieduels. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-1 van AZ... en blijven daardoor zestiende staan. AZ is na PSV tweede. FC Twente won zijn uitwedstrijd tegen Fortuna, Fortuna Sittard met 3-0 en staat derde. Gevolgd door Feyenoord, dat met 2-0 won bij PEC Zwolle. Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten soms wat regen. Ook morgen is het overwegend bewolkt met in het noorden wat regen. In het zuiden wat vaker zon en daar blijft het droog. En het wordt 19 tot 22 graden.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 20 minuten sta je nog in de file op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Apkoude en Knopend Amstel. 10 op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Knopend het Nieuwe Meer. Ook 10 minuten op de A10 op de Ring Zuid tussen de afrit Amsterdam Centrum en Knopend het Nieuwe Meer richting Den Haag.